Citydijkers met het NOS Journaal. Brabant gaat de ongebruikte stikstofruimte intrekken van grote bedrijven en veehouderijen. Volgens de provincie hebben veel bedrijven een vergunning waarbij ze meer stikstof mogen uitstoten dan ze nu in de praktijk doen. Door die ongebruikte ruimte in te trekken wil de provincie voorkomen dat die niet in de toekomst alsnog kan worden ingezet. De provincie wil zo voorkomen dat de natuur verder verslechtert door extra uitstoot van stikstof. In het aardbevingsgebied van Groningen zal geen munitiedepot van Defensie worden gebouwd, belooft staatssecretaris Tuinman. Hij had het plan om een opslag te bouwen in Slochteren, Luddeweer of Tjuchem, maar ziet daar vanaf na een bijeenkomst met bewoners. Die waren niet te spreken over de plannen om na de gaswinning in het gebied nu een munitiedepot te laten bouwen. Daardoor zouden bewoners in de buurt hun huis moeten verlaten... Defensie onderzoekt, onderzoekt nu nog zo'n 20 andere locaties waar zo'n nieuw depot kan komen. Een Amerikaanse militair die vorig jaar geheime gegevens van het leger op internet zette... moet daarvoor 15 jaar de cel in. De militair van 22 jaar oud zette onder meer documenten online over de oorlog in Oekraïne... Volgens zijn advocaten wilde hij daarmee zijn internetvrienden wat leren over de gebeurtenissen in de wereld. Bij werkzaamheden op de Neude in Utrecht zijn spullen uit de 14e eeuw gevonden. Het gaat onder meer om een ring, een broche en een tandenborstel gemaakt van een bot. De voorwerpen werden ontdekt door medewerkers van Eneco... die op de Neude in Utrecht aan het werk waren aan het warmtenet. De objecten uit de 14e eeuw worden nu schoongemaakt en verder onderzocht. Als dat is afgerond worden ze overgedragen aan de gemeente Utrecht. Het weer, een droge en rustige nacht. Het is 3 tot 7 graden. Morgen start eerst met wat mist.